Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Het stadion van NEC is niet veilig. Drie weken geleden stortte een van de tribunes van de Goffert in... door springende Vitesse-supporters. Niemand raakte gewond, maar er werd meteen een onderzoek gestart. En de eerste resultaten zijn niet best. De betonconstructie stortte in door een combinatie van een ontwerpfout en overbelasting. En ook zijn er honderden scheuren gevonden. Dus blijven de tribunes voorlopig leeg, vertelt verslaggever Denny Simons. De directeur reageerde net op de onderzoeksresultaten. En die zegt, ja, ik kan mijn, mijn fans, mijn bezoekers hier niet meer veilig laten zitten in dat stadion. Dus de club gaat op zoek naar uitwijkmogelijkheden. Want de club zegt, de directeur, iedereen die moet gewoon veilig zijn in het stadion. Wat er uiteindelijk met het stadion gaat gebeuren is nog niet duidelijk. Daarvoor moet eerst nog meer onderzoek worden gedaan. Er is gigantisch veel vuurwerk in beslag genomen. In een paar bunkers vlak over de grens in Duitsland is, komt 120.000 kilo aan pijlen en knallers ontdekt. Dat is evenveel als in heel vorig jaar. Er lag van alles, een mix van legale pijlen en illegale mortieren en cobra's. De afgelopen tijd zag de politie geregeld busjes van de bunker naar Nederland rijden. Het lijkt er dus op dat het vuurwerk bedoeld was om hier te verkopen. Misschien heb jij het ook wel eens gedaan. Een grappige foto of filmpje van een vriend of vriendin gedeeld in een groepsapp of op social media. Dat kan heel leuk zijn, maar misschien niet voor degene die op de foto staat. daarom start vandaag een campagne. Denk twee keer na voor je deelt, heet die actie. De overheid hoopt dat mensen beter nadenken voordat ze een foto of video delen. En om daar aandacht voor te vragen hebben ze een reclamespotje met een kat. Die kat kan niet meer over straat sinds er een filmpje van hem is gedeeld. Luister maar. Ik ben inderdaad de kat van de internethit Kat schrikt zich doodrooster. Dat filmpje is online gezet door mijn baasje. Dat is iemand die ik vertrouwde. nu word ik op straat nageroepen dat ik niet zo aangebrand moet reageren. Ja. Haha. Gedachteloos online delen kan nadelige gevolgen hebben voor anderen. Denk twee keer na voordat je iets deelt. Eén keer voor jezelf en één keer voor de ander. Het weer van alles wat vandaag. Soms wolken, soms zon en soms een bui. Het wordt 11 of 12 graden. Morgen nog wat grijzer en zondag een natte dag. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. In Noord-Holland even vertraging bij Alkmaar op de N242 vanuit Heerhugowaard.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 take some time. contigo ain't for you. No, this ain't for you. you're doing that all day. Love how you're moving your body shape, shake it only for me. Straight fire. See the girl, me no want you perfect, we be doing this all night. Ah. Champagne, a buzz, more tobacco, where we popping it like dynamite. Well, dynamite. Girl, we be touching at the street and we fresh at the feet. Tell the DJ turn up the beat. All men going in tonight to the morning light. And the girl, then we have them all lips. When you keep pressing back, girl this bad girl. Make we reset the clock, girl. When you keep pressing my girl over and over. Dynamite, oh, dynamite, oh. Bam, bam. You and me are meant to be. Dynamite, oh, dynamite, oh. in your arms, baby. Dynamite, oh, dynamite, oh. Light me up and set me tonight, wish you official. From the dance floor to the bedroom, sweet relax. Give me a little more of the love when I got stop. Raise it up, my girl, the bump is drop, drop. When you keep pressing my girl, you will blow up this spot, girl. Make we reset the clock, girl. When you keep pressing my girl over and over. Dynamite, oh.